feest. Daar was mijn moeder toen naartoe geweest. Maar plotseling kwam ik eraan gesjeest. Het feest in duigen, ik de daden en zo werd mijn vader vader. En van die tijd af gaat het laat verkeerd. Ik kreeg een windbukkus van mijn oude heer. De klap op mijn biepje doen als zeer. koop alleen maar flauwekul. Ze noemen mij, ze noemen mij, ze noemen mij een lul. Ik was de grote denker van de klas. door de Ik hou ging ik